Goedenavond, ik ben Casper en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn te weinig politieagenten. Dat zeggen burgemeesters die zich grote zorgen maken om het personeelstekort binnen de politie. In een brandbrief vragen ze om zo'n 400 miljoen euro extra voor meer blauw op straat. Dat er meer politieagenten nodig zijn, merkt ook deze handhaver in Heerlen in de provincie Limburg. we hebben vorig jaar, een paar staten verderop, hebben wij een situatie gehad waarbij we overlastgevende jeugd hadden. Eh, dat heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat eh, die persoon eh, ons beledigd heeft en bespuugd heeft. en op dat moment bij afhankelijk van politie. Ehm, omdat je eigenlijk wil aanhouden die jongen die vlucht, die vlucht een woning naar binnen. En ja, wij mogen vervolgens niks meer. We mogen de woning niet in. Het geldt dus vooral bestemd voor extra agenten, meer zichtbaarheid in de wijk... en het aanpakken van georganiseerde criminaliteit. De Ajax-soap gaat nog even verder, want de club stapt misschien naar de rechter... omdat ze de gestaakte wedstrijd tegen Feyenoord niet op woensdag willen uitspelen. De Amsterdammers moesten eigenlijk al een wedstrijd spelen tegen Volendam. De stilgelegde wedstrijd gisteren tussen Ajax en Feyenoord liep uit op rellen. Twee agenten raakten gewond, 15 mensen zijn opgepakt. Twee mannen van 24 en 27 moeten negen jaar de cel in... omdat ze vorig jaar in Eindhoven een man neerschoten. Ook moeten ze een schadevergoeding van dik 200.000 euro betalen. Het slachtoffer werd voor een huis onder vuur genomen... maar overleefde de kogelregen. Hij heeft er een dwarslesie aan overgehouden. Geen tak, maar een metalen doos met daarin dik 4 ton aan cash geld. Dat is wat een hond in Frankrijk tijdens een wandeling heeft opgegraven. Toen de wandelaars de kist openden, kwam er een zak met eurobiljetten uit. Twee koppels waren vorig jaar bezig met een natuurwandeling toen ze de jackpot vonden. De politie denkt dat het crimineel geld is, maar heeft nog steeds de eigenaar niet kunnen vinden. Dat betekent dat de eerlijke vinders de helft van het geld krijgen. De andere helft gaat naar de gemeente waar het geld is gevonden. Het weer nog. Ook vanavond is het bewolkt. Vannacht koelt het af naar graad of 13.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 Komt van een EP die niet zo lang geleden is uitgebracht. Nou, ze zijn eh, in de studio. Eh, we beginnen zo dadelijk met het eerste blokje van drie. En daarna het tweede blokje van drie. normaal gesproken smeren we dat dan over twee uur. Maar dat vinden we dan een beetje nu te gortig. Dus eh, maar dat heeft ook weer een reden. Dat gaan we nu niet eh, even aan deze radioklok ophangen. Maar wel eh, fijn dat zowel Don is als vader Marcel. Uh, goedenavond overigens. Goedenavond. Ja, um, ja want jouw naam ineens viel, viel ineens toen ik zat te luisteren bij collega's Roy eh, de Smet en Kees Meijsen. Want dat, eh, dat zijn eigenlijk ook gewoon, eh, gewoon vrienden van mij. Mhm. En die zitten dan en die zeggen, ja, dat is, dit komt uit Volendam. En toen kom, <laughs> draaiden ze ineens een nummer van jou, van jouw EP. Die is vorig jaar uitgebracht, geloof e- ik, toch? Ja, volgens mij eind vorig jaar of begin dit jaar. Januari ergens. Ja, maar goed, vier tracks opgenomen bij Blanco. Ja, zeker. Jan de wat, Ja, wat, wat, wat is hij, waar is hij zo goed in? Ik zeg altijd eh, dat Jan een tovenaar is. Want ik kom met een idee. En ja. 9 van 10 keer is dat gewoon iets wat ik eh, op mijn slaapkamervloer akoestisch ben begonnen. Mhm. En dan kom ik een beetje onzeker van. Ik weet niet of je hier iets mee kan. En dan zegt hij, ja, daar kan ik wel wat mee. En dan binnen een half uur, binnen een uur hebben we gewoon al een hele nieuwe richting. Eh, waar ik dan ook naar op zoek ben eigenlijk. Dus hij is heel goed in het vinden van waar de functie van het liedje hoort te liggen, zeg maar. Ja. Ehm, omschrijf jouw muziek uh, eventjes. Omschrijf, dat is onmogelijk. Ja? Dat vind ik eh, onmogelijk. Want wat ook op Spotify staat... is ook maar een heel klein gedeelte van wat ik eigenlijk heb. Mhm. Het is een selectie van, uh, naar mijn mening, de beste nummers dan... die ik mhm. Mhm. in mijn 16e, 17e levensjaar heb geschreven. Maar wat je ook al hoort binnen het EP... het is zo verschillend. En ik heb hele zachte nummers. Ik heb wat hardere, wat meer eh, indie schrijf ik nu ook. Dus ik zou het niet echt kunnen beschrijven. Ja. Eigenlijk de over, bijna overbodige vraag. Maar kom jij uit een muzikale familie? <laughs> ja, je vader zit ernaast. Dus, eh, dus zeker. Dus, <laughs> ja, ja, ehm, de oom van mijn vader was eh, Kees van de Cats. Ha? En zo'n beetje al mijn vaders ooms, behalve mijn opa van die broers, zijn muzikaal aangelegd. En mijn vader eh, is, zelf ook op jonge leeftijd begonnen met bandjes en met muziek maken. Hm. En zit nu ook in de Tribute to the Cats band. Yep. <laughs> Wat een input. Ja, en toch ga ik één vraagje aan jou stellen. Maar jij eh, bent vanavond meegekomen ook om ja, Donna eh, ja, met, met, met, met, met, met de stem eh, extra te doen. Maar, maar, wat maakt haar zo speciaal? als ik even zo vrij ben om te vragen van wat zij, wat zij heeft, wat anderen misschien niet hebben. Nou, ik, ik vind het heel bijzonder dat je op zo'n jonge leeftijd al, al zulke liedjes kan schrijven en, en zulke teksten. En ehm, ik, ik sloeg een stijl van achter, de, achter voren. Ja. Ja. Ja. ja, maar waar haal jij dan de teksten vandaan als ik, eh, als ik <laughs> zo je vader heb Want ja. Ehm, ik heb eigenlijk zelden een uitgangspunt waaruit ik schrijf. Dat ik echt denk van, ik heb nu een onderwerp en dat ga ik uitwerken. Mhm. Het is meer van, ik ga gewoon zitten en ik werk heel erg in melodieën. Mm. Dus dat is wel iets waar ik mee begin, akkoorden en melodieën. En dan ga ik een beetje kijken naar de ritme en dan pas komt de tekst, eigenlijk als <clears throat> allerlaatst. Ja. En het is meer eh, wat goed voelt. En eh, meestal komt het op een of andere manier wel terug naar mijn leven. Dat ik wel schrijf over bekende situaties of dingen die ik heb meegemaakt. Maar het is nooit echt dat ik één inspiratiebron heb. Of hm. het is meestal gewoon gevoelens, situaties, dat soort dingen. Dat hoef ik ook niet te zeggen dat jij eh, een, eh, dan ben jij ook een gevoelsmens. ja, eh, zeker. Ja. ik ben heel gevoelig. Ja. Ehm, nog iets, want mij, wat mij opviel is dat je ehm, nu bezig bent met een studie aan de HKU. Zeker, Hogeschool voor de Kunst in Utrecht. Ja, ja daar, we hebben hier ooit iemand gehad tot drie keer toe. Dat eh, is een dame die heet Lisette Aviva. Die is hier ook eh, geweest. Die heeft eh, aan de HKU gestudeerd. Oké. Dus, dus ja, je bent in goed gezelschap in dat opzicht. Maar ben je nou daar sinds kort aan begonnen? Of? Ik eh, heb vorig jaar van september tot maart al een vooropleiding afgerond. Dat mhm. was ook op HKU. Mhm. Maar dat kwam omdat ik toen ik van de middelbare afkwam, in 2022 was dat, werd ik afgewezen voor de opleiding waar ik nu voor ben toegelaten. Dat nou. Dus toen ben ik doorverwezen naar de vooropleiding. Omdat ik iets te weinig ervaring had met uh, synthese bouwen en programmeren, dat soort dingen. Mhm. En toen heb ik daar een beetje een basis van gelegd en toen ben ik wel toegelaten. Dus dit is mijn derde week deze week op de opleiding van mijn ah, dromen. Ja. <laughs> Ja, maar het is, eigenlijk nog een beetje te vroeg om eh, eh, te vertellen van eh, hoe je het zelf vindt. Of, ja, ik, vind het wel geweldig hoor. Ja? er waren heel veel mensen die ik al kende van de vooropleiding. Dus ik, uh, het is niet zo dat ik in vreemd gebied kom. Ik ken het gebouw al. Ik, de meeste vakken ken ik wel. Het is gewoon echt, echt wat ik wil doen. Ja? Dus dat is heel fijn dat ik nu in zo'n omgeving ben. Je bent als het ware een vis in het water bij de haken. Zeker, dat kan je wel zeggen, ja. Zijn ze ook eh, heel erg eh, meegaand in eh, dat opzicht. leren, ja, ik hoef niks te, zeggen. Je, hoeft, ja, je leert er enorm van, denk ik. Als ik maar ik bedoel ermee te zeggen wat voor type docenten zijn het? Zijn het docenten die uh, <laughs> daarin in, in, in, in ja, een enthousiasme proberen over te brengen aan de studenten die daar bezig is? Het is een beetje dubbel, mm. want je merkt wel dat bij een meerderheid van de docenten hebben bijvoorbeeld geen pabo gedaan of geen opleiding tot mm. leraar. Die hebben gewoon heel veel ervaring in hun vakgebied. En dat maakt hun... Oud-muzikant ook. Ja, zeker. En ook heel veel oud-leerlingen van HKU. Mensen die zijn afgestudeerd eh, begin 2000, dat soort mm. dingen. Die komen dan terug om ah. hun vak door te geven. Oké. Dus het is een beetje kennisoverdracht als ik het zo hoor. Ja, ja, zeker. En ze doen het ook echt puur uit passie. En dat, dat straalt er wel vanaf. Maar je ziet ook wel dat niet iedereen echt eh, is opgeleid om kennis over te brengen. Het is allemaal een beetje, zoek het ook een beetje zelf maar uit. Wat ook trouwens past bij de studio, praktisch. Ah, daar komen we nog zo op. Hè. Zoek het zelf uit. Dat, dat, dat, hebben ze met een mooi woord, do it yourself. Maar mhm. eh, dat is misschien zo direct eh, wat we nog even aan je kunnen vragen. Eerst gaan we nog een stuk muziek draaien. En dan mogen jullie eh, gaan spelen. deze dame die komt bij de popronde in Haarlem voor. dat gebeurt op 7 oktober. En dan speelt zij in de flapkan. Eh, en dan heb ik het over Cloud Cuckoo. is ook eigenlijk iets uh, die eh, behoorlijke vluchten naar voren heeft genomen... in de muzikale wereld hier in Nederland. Dat heeft ook te maken dat zij in Berlijn actief is geweest. het nummer wat zij onlangs heeft uitgebracht heet Cocaine Kisses. tried to get away met uh, Cocaine Kisses. Het eh, is zover. Eh, ze gaan spelen ehm, dochter en vader, want het draait om Donna Marie vanavond. En het eerste nummer wat ze laten horen is Let You Know. many things just like this. Haven't found the time to let you know. The thought of losing all my patience. I know I laugh too loud and I get cold. days are turning into weeks. We're waiting for the summer to arrive. We're writing songs to pass the time. waiting for the day I'll call you mine. truth Unwrap the noise, the thoughts And let me say try and I'll keep falling to my knees. I keep hoping I'm the only one you see. I'll keep on pretending that I'm perfect and there's nothing that like this. Haven't found the time to let you know. I don't wanna lose my patience. Guess I gotta let you go. Eh, klein beschaafd yes-applaus hier. We <laughs> hebben er eh, niet eh, veel van rondlopen vandaag. Maar goed, Marcus en ik doen dat dan. ja, we hebben ook nog een tweede nummer. dat is ook een nummer wat niet 1, 2, 3 op Spotify te vinden is. Want we horen vandaag eigenlijk alleen maar nummers die er niet op staan op de streamingsdienst. dat is altijd wel heel erg leuk voor ons natuurlijk weer. En dat nummer dat heet, en dan moet ik het goed zeggen, Any Fool? With a Heart. With Heart. Achter. Dat moet er nog achter. Oké, okay. Any Fool With the Heart. Van Tammy Nielsen op Spotify. Oké. Okay. I try to speak, I'm tired and weak. Each time I try for it ears could hear My love for you is oh so clear To any fool with a heart I try to flirt, lipstick and skirts But I don't know so clear to any fool with a heart. You can see the forest for the trees, hear the rhythm pounding in my veins. Pom pom, like a drum, the oldest love song plays. I just can't take this hurt, this ache each day that we're apart Any fool with eyes could see Any fool with ears could hear My love for you is oh so clear To any fool with a heart You can see the forest for the trees like a drum The oldest love song Patient touch your sleeve You turn to leave Dat was dus Any Fool with a Heart. Yes. Ja, moet ik goed zeggen. En dan het laatste nummer van het eh, blokje van drie. En daar gaat de banner. <laughs> dat is heel erg leuk. <laughs> de banner, ja, <laughs> wat dat er gaat... Eh, kijken wat... Wat, wat eh, in de Ja, dat is wel, leuk. Maar goed, we, komen, we komen straks op een andere anekdote. Maar dat ga ik je zo wel even vertellen. Dus... er, gebeurt, er gebeuren altijd wel hele leuke dingen met dit soort uitzendingen. Ehm, het laatste nummer van dit eerste blokje van twee is cool about it. Yep. Met you at the dive bar to go shoot some pool And make fun of the cowboys with neck tattoos ask you easy questions about work and school. And I'm trying to be cool about it. Feeling like an absolute fool about it. Wishing you were kind enough to be cool about it. Telling myself I can always do without it knowing that it probably isn't true. I came prepared for absolution if you'd only ask. So I take some offense when you say no regrets. I remember it's impossible to pass your test trying to forget about it. Feeling like I'm breaking a sweat about it. Wishing you would kindly get out of my head about it. Telling myself one day I'll forget about it. Knowing that it probably isn't true. wish I took your medication to know what it's like. And now I have to act like I can't read your mind. I ask you how you're doing, and I let you lie. But we don't have to talk walk you home and practice method acting. I'll pretend being with you doesn't feel like drowning. Telling you it's nice to see how good you're doing, knowing that it probably isn't true. dat was Cool About It. Ehm, we gaan straks natuurlijk nog even met ze praten. Ik merk ineens dat ik eh, mijn hoofd helemaal eh, er af en toe ook niet bij heb zitten. Want ik krijg ineens een aankondiging dat ik nog ergens om half tien nog een telefonisch interview. Dat, eh, dat heb ik dan ergens vergeten in mijn agenda op te schrijven. Maar ja, dat krijg je als je van alle kanten wordt belaagd met mails en weet ik allemaal wat. Ehm, we gaan gewoon vrolijk verder. Hier zijn de Stone Souls. Die had ik eigenlijk vorige week al beloofd. Maar toen kwam het er nu van. Nu wel, hier is Silence the Fear. Er om half tien nog een telefonisch interview. En dan eh, ben ik eh, weer eventjes weer met iets bezig wat, wat er eigenlijk niet eh, had moeten zijn. Ik ga toch eens eventjes weer wat even terug met, met alles. Het is weer zo'n uitzending waarbij er van alles en nog wat niet goed gaat zoals ik het hebben wil. Nog een keer, hier is eh, the Stone Souls en Silence the Fear. waar maar dat met eh, Silence de Vierde. Ja, er waren een aantal dingen die, die weer eh, echt niet helemaal oké gingen. Want, eh, want ik had ergens een YouTuberlijn met een, met een geluid openstaan. Gaat allemaal niet werken. Dus en dat zit op hetzelfde kanaal met eh, datgene wat je dan wil laten horen. Nou, het is een hele toestand. Technisch eh, ga ik jullie er allemaal niet mee lastigvallen. Maar goed, we gaan nog even praten met, eh, met Donna, Donna Marie. Hallo. ja, want je hebt het eerste blokje al gedaan. Samen, <laughs> samen met, met je vader. Dus... Uh, een hilarisch moment dat, dat ergens nog een bennetje omgaat. <laughs> dat is altijd wel leuk. Maar dat is niks vergeleken met een camera die eh, eh, hier nog eens een keer omver is gegaan. Dus eh, wat dat er gaat, zijn er altijd hele leuke dingen. Maar je had het net over veel dingen zelf doen. Ehm, de, de, ja, dat is eigenlijk met een mooi woord D-I-Y. Do it yourself. Mhm. ja. hoe heb je dat allemaal? Heb je dat allemaal zelf aangeleerd? Of heb je toevallig een beetje over, je, over de schouder van je vader heen gekeken... van eh, hoe die, eh, hoe die dat gedaan heeft? Muziek in of alleen ja, eh, oh, beide, ja, zeker. Muziek in het algemeen, dat heb ik echt... mijn vader heeft me zoveel geleerd. En ook van mijn muzieksmaak is nu gewoon echt voor grotendeels gewoon gevormd door mijn vader. <laughs> Ja. En telkens als ik denk dat ik zelf iets ontdek, dan zeg ik oké deze. En dan zegt hij, oh ja, die heb ik live gezien. Weet je, dat dus is ja, ja, ja. Is dat, eh, eh, is dat wel leuk als je dat, uh, ja, daarover ik, ik, ja? ik, ehm, ik ben ook uh, afgelopen twee jaar heel erg bezig met mijn eigen muziek smaken een beetje vinden. En dat deed ik dan ook weer met mijn vader. Dus het is gewoon een soort... Ja, ja. Ehm, ja nou ja, goed. Het, het, het, het, is natuurlijk in de vorm van één EP is het al uitgebracht. hè? de eigen nummers mhm. in dat opzicht. Ehm, maar schrijf je ook veel? Ben je best wel productief in dat opzicht? ik heb fases waarin ik dan een tijdje niet, een paar maanden lang weinig inspiratie heb. En ik heb ook fases zoals afgelopen twee maanden ben ik echt veel bezig met schrijven. Heel veel nieuwe dingen. Ja, waar ligt het? ja. Voor je band, Ja, zeker. Ook voor mijn band. Ah, de band. Ja, ehm, dat gaan we het zo hebben over. Maar, maar waar ligt het aan als je eh, productief bent? Eh, heeft dat met stemming te maken? Of, nou, niet, niet, per se. Soms, eh, soms heb ik alle tijd van de wereld en voel ik me goed. Maar komt er geen, geen inspiratie. Dan komt er niks uit. Hm. En soms dan ben ik heel druk in mijn hoofd. En dan ga ik even zitten. En dan, rolt er ineens zo een nummer van 2,5 minuten uit. Dus ik, ik, het is gewoon een soort... je moet gewoon dat je moet het gewoon pakken. aanvoelen, ja. Aanvoelen en het moment pakken als het er is. En, eh, steek je ook wat eh, van hem eh, op, van je vader in dat opzicht? ja en nee eigenlijk. Want ik luister natuurlijk veel naar zijn oude werk van de boot. Ik vind het een geweldig band. Mhm. eerder onder naam Lupo en ja, social en al die... Service, uh, ja. een heleboel namen had. Ja. Maar ik ben ook echt mijn eigen manier van schrijven gaan uitvinden, zeg maar. Mhm. Dus ja, ja en nee. Ik denk dat elke muzikant dat wel eh, zoiets kan hebben. Je hebt wel je inspiratiebronnen, maar uiteindelijk ben je wel je eigen persoon, je eigen muzikant. Hm. Eh, dan de band. De band. Ja, eh, want ineens hoor ik een naam van een drummer die mij zeer bekend in de oren klinkt. ja, precies. Want die, die heb ik al hier ook laten horen. Twee nummers al. Ja. Niet, niet, zo lang geleden hebben ze nog een verse single uitgebracht. dat klopt, ik geloof twee weken terug. Dat, is, dat klopt. ja. Eh, ja, want eh, wat, eh, hoe heet die band? De band heet Katmandu. Katmandu. Ah, <laughs> Geweldige naam. Ja. Ik zit met Tom Kwakman en Jan Karregat en Jack Koning dus in de band. En we schrijven uitsluitend eigen muziek. we zijn nog heel erg bezig met... De naam Karregat zegt mij ook wat. Want er is ooit nog eens een Joey Karregat bij Dandelion geweest. Hmm. Is dat uh, toevallig familie? Het zou zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen. Dat zou, dat zou ik dus aan de heer Bond eh, moeten vragen uh, aan, eh, Paul. Die misschien toevallig zit te meten, luistervinken, maar dat weet ik niet zeker. <laughs> Maar ja, vier mensen zitten er dus in. zeker. Wat is het verschil met datgene wat jij maakt en wat katman doet? Wat niet verschillender kunnen zijn. Ik heb net dus het eerste nummer ik speelde was voor mezelf. En dat is wel een beetje de kant waar ik nu op ga. Een beetje mm -hmm. wat zachtere muziek. En voor de band ga ik helemaal los. Dus ik zoek echt mijn bereik op, ook qua vocaal. En ehm, we zijn heel erg de uitpunten van wat we kunnen aan het exploiteren eigenlijk. Dus we hebben heel veel nummers met je zou het verschillende genres kunnen noemen. Mhm. Maar we hebben wat rustiger muziek, wat ik eerder zei. En wat harder. En eh, we zijn echt nog heel veel aan het experimenteren. Ik, zit er eigenlijk al meteen eh, te denken. Want ja, eh, er, zijn hier al twee Volendamse bands op bezoek geweest. Eigenlijk drie. Want Dandelion is wat jaren daarvoor nog geweest. Ehm, maar goed, eh, de laatste twee jaar Lorem Ipsum en deze zomer zelfs ook Sai Hollywood. Ja. Dat zijn ook wel, eh, denk ik, bekende, eh, ook van jou. Mm, zeker. Maar spar jij met, met, met, deze, met deze gasten? Nog lang niet. Nog lang niet? <laughs> we zitten echt nog in, uh, in de Echt nog liedjes afmaken, zorgen dat we het goed op de rit hebben. Alles, zodat we het ook kunnen gaan opnemen uiteindelijk. Ja, we zijn net, begonnen. Ja, we zijn net begonnen. Maar we zijn niet aan het sparren. We zijn eerder aan het bewonderen. Bewonderen, oké. Dus, maar eh, ik kan toch ook eh, me niet aan de indruk onttrekken van, eh, van hey, misschien een leuk dingetje zo. Zou je daar wat mee kunnen doen of zoiets? Een leuk dingetje van wie? Wat bedoel je? Nou ja, gewoon dat er iemand iets aandraagt en denkt misschien iets voor jullie. Een leuk ideetje Oh ja, tuurlijk. Ja? We staan overal voor open nog nu. Dus ja, ik, heb, ik vind het gewoon heel leuk. Ik kijk een bandje heb en dat klikt goed. Nou, ik, eh, ik ben heel erg eh, nieuwsgierig. Want eh, ja, kijk, ik, mijn oren zijn alweer <laughs> gespitst. want er, er is alweer een volgende uh, Volendamse band in de maak. Dus ja, dan, dan hoor ik daar wel... <laughs> dan, dan wil ik daar wel heel graag bij zitten. Ehm, goed, we gaan zo weer even naar jullie luisteren. De, de laatste drie nummers van, van jullie in, in deze setting. Maar eerst ga ik eh, iets eh, laten horen. En dat eh, is een gezelschap wat hier ook geweest is. Toen hebben ze ook akoestisch werk laten horen. Maar de band klinkt totaal anders met, met een hele bandbezetting erachter. Dus Light by the Sea. En dan heeft het een onuitspreekbare naam. Maar ik, ik hou het op A Feather of a Pigeon in the Cave of the Wisdom of God. Dat is een beetje eigenlijk de strekking van het verhaal. En luisteren en oordeel zelf maar. uitsprekelijke titel. Eh, die van Light by the Sea. Maar we gaan eh, het daar niet over hebben. We gaan eh, lekker nog even drie nummers horen van Donna Marie. Samen met de vader, die hier ook aanwezig is. I've Been Worrying, dat is het volgende nummer wat we gaan horen. I've been worrying I got to think this way. And I've been wondering all my life. I've been wondering all my days, of sorrow and strife. Tell be a grind Sometimes you gotta give it time Well, I've been hungry all my life Well, I've been hungry all my days troubled all my life. I've been troubled all my day, but I live my life. I try to do right. Cause all I know is a life can be a grind. Sometimes you gotta give it time. tell you just how deep it goes. And I can lie to you, tell you it's an easy road. Cause my mama always told me, darling, don't give in. Sometimes you gotta bear and grin. I've been worrying all my life Er is één iemand eh, erbij gekomen. dus de baas van de televisie. Dus, <laughs> dus, die, die, klopt ook even mee. Ehm, maar goed, we gaan nog even verder door. Want er staan er nog twee die we nog mogen horen. En de volgende heet To Perth. The. there alsof ik een, eh, een klein beetje de sitar er doorheen eh, eh, hoor. Een sitar die ooit de Beatles hebben gebruikt bij een van hun nummers. Ja, maar het is gewoon een akoestische gitaar, mensen. Dus, maar het leek even net met zo'n akkoordje daar. Het leek echt even op een sitar. Maar goed, dat ben ik dan. Die het dan weer eventjes hoort. de laatste van vanavond in de bed. round eyes like a child with the magic to match. Show a shoulder, naked skin on the side like a crack in a door and a latch. Hot little hinge, toe a line between sexy getting confused Will you ever lie next to me in the bed that I dream of us Rewire a dread, this whirring machine. If you can't cool it down, steam is still steam. Will you ever know of this image of you that can soothe me to sleep? half at a quarter to four. Such a but show you disconnected but beautifully raw. So ask me again in a suit and a tie with a drink. Then find out right in half light you'll think of me differently. Drawing a blind, thinking of you. Poor lonely mind, it's getting confused. Will you ever lie next to me in the bed that I dream of us in? Rewire with dread this whirring machine. If you come, cool it down, steam is still steam. Will you ever know of this image of you that can soothe me to sleep? Nou, dat, dat was er. Um, als je nog even nog deze kant op uh, komt... dan kunnen we nog even een afsluitende babbel nog even gauw uh, doen. Want eh, eh, de tijd eh, die drinkt in dat opzicht. Maar het is altijd wel fijn als we nog eventjes een beetje de boel prettig kunnen afsluiten. meteen ook de vraag, ja dat is altijd leuk met die tv. er zit een vertraging op. want je kan gewoon weglopen en ineens kan je dan naar jezelf zwaaien. En dan kan je het later nog een keer terugzien dat je naar jezelf staat te zwaaien. Dus <laughs> ehm, goed, ehm, laat ik eerst even vragen. Vond je het leuk? Ik vond het superleuk. Ja? Ja. misschien nog een keertje? Waarom niet? <laughs> Waarom niet? Waarom niet? Ja, dezelfde eh, vraag aan Marcel. Zou je nog een keer nog leuk. Ja? ja? ik vond het echt eh, gewoon lekker ontspannen. Lekker... Eh, gewoon top. ja, ja. oké. Ehm, dan, ja, de, de, muziek gaat natuurlijk nog eventjes verder door. Met jou natuurlijk ook. Maar ehm, gaan eh, heb je al een beetje muzikale plannen van eventueel wat er nog aan zit te komen? Want we hebben nu nog maar één EP die je hebt uitgebracht. Maar eh, zit er nog eh, in, wat in de pijplijn? En... Ja, zeker wel. Het is nu gewoon aan mij om van mijn luie af te komen... en zelf, de studio, zelf de studio in te duiken. Ja. Want ik, ik studeer natuurlijk om producer te worden, onder andere. Oh. Dus ik kan het gewoon zelf. En ik heb alles wat ik nodig heb. Dus dat is zeker iets wat in de toekomst gebeuren. En je zegt iets, producer. Mhm. Wat eh, trekt jou daarin zo aan? Het feit dat ik onafhankelijk ben in mijn eigen muziek schrijven. Zelf mhm. zingen, zelf opnemen. Complete controle heb over het proces. En natuurlijk geld bespaar. Dus ah. dat is eh, wel iets eh, wat mij heel erg trekt. Natuurlijk is het productieproces bij andere producers ook heel leerzaam. Ja. Maar eh, die onafhankelijkheid is wel iets wat mij heel erg trekt. Ja, heb jij ook al meteen dan... Want Blanco is degene die al eh, wat geproduceerd heeft. Maar heb jij al wat van hem al wat opgestoken in dat opzicht? Of, uh, opgestoken op welke manier? Nou ja, in de zin van oh, hoe die bijvoorbeeld iets aanpakt. Ja, dat zeker soort dingen. wel. Maar hij heeft me ook de hm. basis geleerd van werken met, met DAW's. Met Digital Audio Workstations. Ja. En hij is ook de reden dat ik Ableton gebruik nu. En dat ik een beetje de basis weet van dat hele opneemproces eigenlijk. Dus ja zeker wel. Jan is een topper. Ja. ja. Shout-out naar jou, Jan. <laughs> Ja, ja, dus- zeker. Ja, misschien zit hij te luisteren, maar eh, hij zal <laughs> over, eh, wat zeg ik, over een maand, eh, dan komt hij ook deze kant op om akoestisch materiaal te laten horen. En dan komt er dus- natuurlijk zijn nieuwe album ook uit. Ja, dat is de reden waarom we hem gevraagd hebben. En wellicht komt Michelle ook mee. Dus ah, dat zou voor één nummer dan. Hè. Dus- ja, ja, ja. Dat, nou, die gaan we dan misschien zo direct nog wel even laten horen. Dus ah. dat, als je terug gaat onderweg richting huis dat is gewoon weer in Volendam, mee. toch? Volendam. Ja, nog Nou, dat, eh, dat is eh, binnenkort eh, zal ik daar ook weer zijn. 6 oktober, geloof ik, 5 of 6 oktober. Dan als Paul zijn album gaat eh, presenteren. Oké. dan ben ik er ook weer. Dus. Ehm, ik dank jullie hartelijk voor jullie komst. Ja, jij ook bedankt. Jij ook bedankt. En uh, wellicht tot een volgende keer. Ja. Gaan we zeker doen. Goed, eh, dat waren ze. Ehm, we gaan er nog eentje draaien. Ook uit Volendam. Ja, want het is toch wel heel erg fijn... als we dan ook wat een arsenaal hebben aan muziek uit deze fijne plaats. En die band die is in juli van dit jaar geweest. Dat is de band van Niels Buis en consorten. Oftewel, saai Hollywood, die ga je horen tot aan het eh, nieuws van uh, eh, 9 uur. En eh, daarna hebben we natuurlijk nog een vol uur alternatieve FM.